Kees Groot met het NOS-journaal. Vorige week zijn mogelijk 500 vluchtelingen verdronken toen hun schip verging op de Middellandse Zee. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben overlevenden dat gezegd. Het schip zat al overvol toen er op volle zee ook nog vluchtelingen van een ander schip aan boord kwamen. Tijdens de overstap zou het schip zijn omgeslagen. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik wordt onmenselijk en vernederend behandeld in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank bepaald. Breivik zit vast voor de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya. Door zijn toedoen kwamen 77 mensen om het leven. De Noor zit al meer dan 4,5 jaar in een isoleercel en wil meer bewegingsvrijheid en privacy. Daarom had hij een zaak tegen de staat aangespannen. De overheid doet te weinig aan laaggeletterdheid en onderschat het probleem. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven krijgen wel cursussen aangeboden, maar daarvoor zijn wachtlijsten. Verder zijn er volgens de Rekenkamer ruim een miljoen meer laaggeletterden dan het ministerie van Onderwijs beweert. De douane in de Rotterdamse haven heeft 500 kilo cocaïne gevonden in een kermisattractie. De attractie was per schip vanuit Curaçao naar Nederland vervoerd. De drugs zaten verstopt in de holle metalen armen van de kermisattractie. De cocaïne had een straatwaarde van ruim 15 miljoen euro. De attractie was bestemd voor een 50-jarige man uit Den Haag. Hij is aangehouden. Alejandro Valverde heeft voor de derde keer op rij de Waalse pijl gewonnen. De Spaanse wielrenner kwam als eerste boven op de muur van Hoei. In totaal is het de vierde overwinning voor Valverde in de semi-klassieker. Hij is daarmee recordhouder. Wout Poels was de beste Nederlander, hij werd vierde. Het weer, het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden schijnt de zon. Het is 11 tot 15 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen is het opnieuw zonnig en droog en het wordt dan 11 tot 18 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 4 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knopend Velsen 13 kilometer met een kwartier vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost en Noord richting Zaanstad voor Zeeburg 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Den Haag Utrecht voor Bodegraven 4.